Door Almegens met het NOS-journaal. Het dodental van de zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul is opgelopen naar 10. De aanslag was bij de ingang van een overheidsgebouw. Het aantal burgerdoden door aanslagen is in de eerste helft van dit jaar gestegen ten opzichte van vorig jaar. De stijging komt vooral door het toenemende aantal zelfmoordaanslagen door IS. Het aantal burgerdoden door gevechten tussen regeringstroepen en de Taliban daalde juist, al vallen daarbij nog altijd wel de meeste doden. Bij een grote brand in een varkenstal in het Duitse Rijnen, net over de grens bij Enschede, zijn 8000 varkens omgekomen. Het dak van de stal is ingestort. In de megastal leefden in totaal 13.000 dieren. De brand veroorzaakt volgens RTV Oost enorme rookwolken die ook in Twente goed te zien zijn. In Frankrijk zijn meer dan 110.000 agenten en militairen op de been om voetbalfans te beschermen tijdens de WK-finale, die nu in Moskou wordt gespeeld. Bij de Eiffeltoren stonden aan het begin van de middag al duizenden mensen. In de Kroatische hoofdstad Zagreb zijn ook duizenden fans op de been. Op een stampvolle grote markt in Brussel is vanmiddag het Belgische nationale voetbalelftal gehuldigd. De Rode Duivels werden derde op het WK-voetbal. Het is de beste score voor de Belgen ooit. Eerder op de dag gingen de spelers op bezoek bij koning Filip... Die bedankte uit naam van alle Belgen het team voor de prestatie. Daarna werden de spelers in twee open bussen door de binnenstad van Brussel gereden. Langs de route stonden duizenden fans te feesten. Tennisser Novak Djokovic heeft Wimbledon gewonnen. Hij versloeg in de finale de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson in drie sets. 6-2, 6-2 en 7-6. Het is voor Djokovic de eerste Grand Slam overwinning in ruim twee jaar... Nadat hij in 2016 Roland Garros had gewonnen, zakte hij terug door motivatieproblemen en een hardnekkige elleboogblessure. Het is voor Djokovic zijn vierde titel op Wimbledon en in totaal won hij 13 Grand Slam finales. Het weer volop zon bij 24 tot 29 graden. Vanavond blijft het nog lang zacht en helder. Ook morgen weer volop zon. Dan kan het nog iets warmer worden, plaatselijk 30 graden. Dinsdag kan er een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.